4 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft op het laatste moment... een executie van een gevangene in Texas afgeblazen... omdat de man niet begeleid mocht worden door een boeddhistische monnik. Volgens het Hoge Rechtshof werd de ter dood veroordeelde daarmee gediscrimineerd... op basis van religie. De 57-jarige gevangene zit vast voor gewelddadige overvallen... waarbij een agent omkwam. Hij mag nu pas geëxecuteerd worden als de staat Texas toestaat dat daar een boeddhistische monnik bij is. Emmen wordt de enige geldschieter van het noodlijdende dierenpark Wildlands. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel om voor ruim 18 miljoen euro schulden over te nemen die bij andere partijen uitstaan. Zo wil de stad voorkomen dat Wildlands failliet gaat en er veel werkgelegenheid verloren gaat. In totaal heeft Emmen nu een belang van ruim 80 miljoen euro in het park. Het Weerbureau van de Verenigde Naties zegt in zijn jaarverslag... dat de gevolgen van de klimaatverandering groter worden. De zeespiegel stijgt en de afgelopen vier jaar... werden op het land en in de oceanen ongewoon hoge temperaturen gemeten. Tegelijkertijd krompen de gletsjers en de poolkappen. Het gevolg is dat mensen meer te maken krijgen met extreem weer. De afname van het aantal vlinders zet door. Tussen 1890 en 2017 is ruim 80 verdwenen. 15 soorten zijn helemaal weg, blijkt uit een analyse door het CBS en de Vlinderstichting. Drie jaar geleden leek er nog een kentering te zijn... en werden er voor het eerst sinds jaren meer dagvlinders geteld. Vooral sommige zeldzame soorten deden het dankzij gericht natuurbeheer beter. In de nieuwste cijfers is ook de populatie van deze vlindersoorten toch weer gedaald. Ook in andere Europese landen gaat het slecht met de vlinder. Het weer nog, vannacht klaart het steeds meer op. Er is kans op mist, het koelt af naar ongeveer 3 graden. Overdag eerst grijs, maar in de loop van de dag wat zon...